uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De capaciteit van de intensive care afdelingen moet met ruim 600 bedden structureel omhoog naar 1531... om ook in de toekomst coronapatiënten te kunnen opvangen. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding en het RIVM. Bij de berekening is rekening gehouden met de groepsimmuniteit. 60% van de Nederlandse bevolking moet besmet raken. Dat zou leiden tot bijna 38.000 IC-patiënten de komende drie jaar. Vanaf morgen geldt in heel Duitsland een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in winkels. Ook de deelstaat Berlijn ging vandaag als laatste akkoord met een verplichte mond- en neusbescherming. In verschillende deelstaten in Duitsland waren de regels anders. Het RIVM zegt dat het met de huidige regels in Nederland niet nodig is om in het openbaar mondkapjes te dragen. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... wil de coronapandemie aangrijpen om klimaatverandering aan te pakken. In een videoboodschap zegt ze dat de coronacrisis straks misschien onder controle is... maar klimaatverandering is dat volgens haar nog lang niet. Volgens van der Leyen moeten we van de coronacrisis een kans maken... en straks niet terugvallen in oude gewoontes die schadelijk zijn voor het milieu. Pluimveebedrijven hoeven vanaf morgen hun dieren niet meer binnen te houden... Minister Schouten van Landbouw maakt een einde aan de ophokplicht... die half februari van kracht werd... toen er in Duitsland vogelgriep was uitgebroken. Aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat de ophokplicht kan worden ingetrokken... omdat het risico op een uitbraak in Nederland inmiddels klein is. Veel watervogels die in ons land overwinteren zijn weer vertrokken. De wilde watervogels zijn vaak drager van het virus. En dan het weer. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen regent het. Het is 12 tot 19 graden. Aan het einde van de middag wordt het droger en kan de zon even schijnen. Morgen is het grotendeels droog, met af en toe ruimte voor de zon. Later op de dag gaat het weer regenen. Na woensdag blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Oh yeah, I'm gonna be a big star. I'm gonna lay it on and go woo-ha! Cause when the mood gets exciting, when everybody's kung fu fighting. cold flow. So bright. A kung fu fighter in a disco. He's out to take his chance. He knows the honey's in the house, only go for romance. He's got a white suit on. Five past one, and the night has just begun. Cause when he lays it on with style, a lady's man with a nice smile. And right before his eyes, sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the dance floor. He's giving her line after line. She tells him that he looks real fine man, perfect timing. Just like when he's kung fu fighting. Come on. time. Roundhouse kick, karate chop, too. I'm gonna teach you all the kung fu. It's an eastern thing, that's what I'm saying. While the retro disco tracks playing, gonna make you shout, make you beg for more. So get your body on the dance floor. So boys and girls, you know what to do. Throw those hands up and do the kung fu. I could be, and now that I'm so helplessly, you know I believe you wanna leave.